Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond deze tijd accepteert Kamala Harris haar kandidatuur als running mate van de democratische presidentskandidaat Biden. Op de derde avond van de democratische conventie komen verder bijna alleen maar vrouwen aan het woord. De enige mannelijke spreker was oud-president Obama, die net klaar is met spreken. En meteen aan het begin van het online evenement riep Harris Amerikanen al op om echt plannen te gaan maken om te stemmen. De Amsterdamse gemeenteraad keert vandaag terug van recess om te praten over het stijgend aantal coronabesmettingen in de stad. Burgemeester Halsema heeft een paar dagen geleden nieuwe maatregelen aangekondigd... om het aantal besmettingen in te dammen. Op korte termijn wordt het toezicht op de horeca- en zalencentra aangescherpt. Ook krijgen overlastmeldingen meer prioriteit. In Finsterwolde in Groningen is gisteravond een stille tocht gehouden voor de drie mannen... die afgelopen vrijdag op zaterdagnacht bij een autoongeluk om het leven kwamen. De bestuurder van de auto, een vrouw van 32, ligt nog altijd in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De auto vloog s'nachts uit de bocht, botste op een boom en belandde in de sloot en vloog in brand. Bayern München staat in de finale van de Champions League. De Duitsers wonnen met 3-0 van Olympique Lyon, waar Memphis Depay de aanvoerder was. de finale is aanstaande zondag in Lissabon. Dan moet Bayern het opnemen tegen Paris Saint-Germain, dat voor het eerst in het bestaan van de club in de finale staat. En dankzij de zegen van Bayern München is Ajax volgend seizoen verzekerd van de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers zijn daarmee verzekerd van 40 miljoen euro aan startpremie. AZ stroomt volgende week in de tweede voorrondes in. Het weer nog, af en toe regen vannacht, koelt amper af tot een graad of 19. In de ochtend trekt de regen via het noordoosten weg en breekt de zon door. Het wordt 26 tot 32 graden. In de middag is er een kans op een pittige regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.